Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kledingconcept dat een deel van zijn kleding in Chinese gevangenissen wordt gemaakt. De Britse journalist Peter Humphreys schreef dat in de Financial Times. Humphreys zat twee jaar gevangen in China nadat, nadat hij was gearresteerd toen hij met een onderzoek bezig was. Hij beschrijft hoe de gevangenis gedetineerden aan het werk zetten voor grote bedrijven. En behalve CNA zou dat ook voor onder meer kledingconcern H&M zijn gebeurd. President Trump ziet wel iets in betere achtergrondchecks bij Amerikanen die een wapen willen kopen, zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Aanleiding is de schietpartij vorige week op een school in Florida. Daarbij kwamen 17 mensen om het leven. Na aanleiding van een eerdere schietpartij in november kwam een aantal republikeinse senatoren al met een voorstel voor een betere landelijke registratie van mensen die bepaalde misdrijven hadden gepleegd en dus geen vuurwerpwapen mochten kopen. Dat wetsvoorstel bleef toen op de plank liggen. Minister Ollongren stelt miljoenen euro's beschikbaar om delen van Groningse steden aardgasvrij en aardbevingsbestendig te maken. Het gaat om wijken in Delfzijl, Appingedam, Loppersum en de stad Groningen. De minister wil al dit jaar een begin maken met die ombouw. Het geld komt uit een potje van minister Wiebes dat bedoeld is om Nederland minder afhankelijk te maken van aardgas. De Amerikaanse actrice Jennifer Lawrence stopt eventjes met acteren. Ze neemt een sabbatical van een jaar om te gaan strijden tegen corruptie en voor democratische waarden. En ook wil de actrice van 27 proberen om jonge mensen voor de lokale politiek te interesseren. Lawrence is vooral bekend uit de Hunger Games films en ook won ze een Oscar voor haar rol in Silver Linings Playbook uit 2012. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. In het noordoosten gaat het licht vriezen. Morgen in Zeeland wat regen. Op andere plaatsen blijft het droog en daar schijnt de zon. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal.